4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens Duitsland ondersteunt de Turkse regering radicaal-islamistische en terroristische organisaties. De omroep ARD zegt dat dat blijkt uit vertrouwelijke antwoorden op kamervragen van oppositiepartij Die Linke. Daarin staat dat de Duitse regering constateert dat president Erdogan sinds een aantal jaren de banden met extremistische organisaties in het Midden-Oosten aanhaalt. De Braziliaanse interim-president Temer laat de slotceremonie van de Olympische Spelen aan zich voorbij gaan. Hij nam dat besluit na overleg met de minister van Binnen Buitenlandse Zaken. Temer werd bij de openingsceremonie uitgefloten. Hij is onder de aanhang van de afgezette president Dilma Rousseff niet erg populair. João Avalanche, de voormalige voorzitter van de FIFA, is op 100-jarige leeftijd overleden. De Braziliaan was 24 jaar lang voorzitter van de Voetbalbond. Op de Olympische Spelen in Berlijn in 1936 deed Avalanche mee als zwemmer. En het Olympisch Stadion in Rio de Janeiro is naar hem vernoemd. Op Schiphol is een man van 39 aangehouden met ruim 6 kilo cocaïne in zijn scootmobiel. De drugs zaten in de accu's onder de zitting. De marechaussee zegt dat er wel vaker drugs worden gevonden op Schiphol, maar het gebeurt niet dagelijks dat drugs in een scootmobiel worden verstopt. In de Oosterschelde is een wolkrab gevonden. En dat is bijzonder, want normaal gesproken leeft dat dier rond de Middellandse Zee en West-Afrika. In 1953 werd er voor de Belgische kust ook één gezien. De wolkrab, ook wel de sponskrab of wandelende spons genoemd, is zo'n 5 centimeter groot. Hij draagt vaak een spons op zijn rug. Een duiker zag het beest bij de Zeelandbrug en hij dacht dat het een veel voorkomende soort spons was, totdat het beest begon te wandelen. Het weer, bijna overal zon en 20 tot 24 graden.